Als de voortvluchtige oud-legerleider dood was verklaard... had ze een nabestaande pensioen gekregen. Ook had de familie dan zijn bezittingen kunnen verkopen. De nu 68-jarige Mladic wordt door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gezocht voor oorlogsmisdaden. Onder meer in de Bosnische enclave Srebrenica in 1995. Hij dook in 2003 onder. Bij de viering van het suikerfeest gaat de politie in Amsterdam en Rotterdam extra surveilleren. Vooral bij bioscopen worden meer agenten ingezet. De afgelopen jaren waren er rond het suikerfeest problemen met islamitische jongeren. In Amsterdam werd vorig jaar een hele bioscoopzaal ontruimd... omdat jongeren met popcorn gooiden en veel lawaai maakten. Volgens de politie in Amsterdam zijn de meeste jongeren die overlast veroorzaken... tussen de 12 en 16 jaar oud. Daarom geldt voor de bioscopen tijdelijk een minimumleeftijd van 16 jaar. Moslims vieren met het suikerfeest het einde van de vaste maand Ramadan. Het suikerfeest begint vrijdag, maar vanaf morgen zijn al extra agenten op de been. Voor het eerst is bij een Nederlands paardenbedrijf moeraskoorts opgedoken. Het virus werd in Groot-Brittannië aangetroffen bij een paard dat afkomstig was uit Ede. De besmettelijke ziekte kan leiden tot bloedarmoede en koorts. In ernstige gevallen kan het dier overlijden. De paardenziekte is niet gevaarlijk voor mensen. De belangrijkste verspreiders van moeraskoorts zijn dazen en stalvliegen. Besmette paarden blijven levenslang drager van het virus. Het bedrijf in Ede mag geen dieren meer vervoeren... totdat vaststaat dat de 18 paarden in de stallen niet besmet zijn. Het paard met moeraskoorts is afgemaakt. Het weer, vanavond wordt het overal droog, minima vannacht rond 12 graden. Morgen trekken verspreid over de dag nieuwe buien over het land.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 get like yeah. Top like money's all the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no shares. Fall out, cause that's the business. All tv.